Daarmee komt de terugbetaling van 1,3 miljard euro aan Nederland en 2,5 miljard euro aan Groot-Brittannië in gevaar. Het parlement stemde eind vorige week in met de terugbetaling. Grimson wil dat er een referendum over de ICE-tegoeden wordt gehouden. Een meerderheid van de bevolking zou tegen terugbetaling zijn. De politie publiceert vanavond een opsporingslijst van meest gezochte criminelen. In eerste instantie gaat het om acht criminelen die worden verdacht van misdaden waarop minstens acht jaar cel staat. Het KOPD maakte dat bekend op een nieuwjaarsbijeenkomst. Verder zet de politie acht nieuwe helikopters in om overvallen vanuit de lucht te filmen. De politie hoopt zo meer overvallers te pakken. Vorig jaar waren er in Nederland 2840 overvallen, 400 meer dan het jaar daarvoor. Op veel plaatsen in Nederland raakt het strooizout op. De leveranciers zijn door hun voorraden heen en moeten het zout nu uit het buitenland halen. Eurosalt, het bedrijf dat met zo'n 60% marktleider is, zegt dat er een tijdelijk tekort is. De afgelopen tijd is zo'n 200 ton zout afgeleverd en nu zijn de loodsen leeg. Er zijn schepen met nieuw zout onderweg naar Nederland, maar de eerste zijn er pas aan het einde van de week. In december en de eerste dagen van dit jaar zijn vanwege het slechte weer 13.000 rijexamens uitgesteld. En dat is een record, meldt het CBR. Normaal kunnen kandidaten binnen zeven weken na de aanvraag van het examen afrijden. Wie is gezakt kan na vijf weken opnieuw een herkansing doen. Nu er zoveel examens zijn uitgesteld, weet het CBR niet zeker of die termijnen worden gehaald. Voormalig omroepster, tv-presentator en NOS-journaallezer Loes Haasdijk is overleden. Haasdijk presenteerde in de jaren 70 twee jaar het journaal... maar ze was vooral bekend als panellid van het tv-programma Babylonië van de AVRO.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 My outlook's bleak. Oh, yeah. You know, I fool around playing the field. That's when I found that your love was real.